Wendy Moore voor wat het is. Want eh, het uh, juryberaad zit erop. En eh, de uitslag staat op het punt om bekend te worden gemaakt. Want Peper Fischer is al bezig om de vertegenwoordigers van de band uit te nodigen op het podium. Dus we gaan naar de zaal. Juryrapport. Hoe kan het nou weer? Hop, het <laughs> ik ben altijd blij ja, wat je hoort uit de zaal is natuurlijk min of meer eigenlijk eh, eh, ja, dat Pepe Fischer min of meer al aankondigt dat eh, de jury eruit is. En dan zijn ook de uitslagen wat betreft de publiekstemmen geteld. En de winnaar van eh, de publieksprijs. En dan hebben we het over nou, eh, alle vier de voorrondes. Want degene die eh, dus de meeste stemmen over alle vier de voorrondes binnenhaalt heeft als band... die komt dan ook nog eens een keer in de finale. En als laatste, dan hebben we het uh, spul van de drie finalisten voor vanavond. Want er worden er nog drie eh, bekendgemaakt. Dat is dan de beste runner-up. Er zijn er een aantal eh, aangewezen in eh, de voorrondes, waaronder Leuna bijvoorbeeld. Main is bijvoorbeeld ook een van de, de runners-up. En Three Point Landing, die, die zijn runners-up geweest. Dus gaan we nu naar de zaal. drie vertegenwoordigers en één vertegenwoordigster van de bands die vanavond voor u hebben opgetreden. Jawel! Geef ze een applaus! In chronologische volgorde Norris van Bozenkwark, de, de Compound, ah, sorry, Paddle Noir en is. Hoe gaan we dat doen, jongens en meisjes, dames en heren? We gaan van elke band eerst even een stukje van het juryrapport voorlezen. En daarna gaan we verder met de andere plichtplegingen. Uiteindelijk na een, eh, nou, een verhaal wat ik niet al te lang wil houden. Maar eh, toch wel informatief natuurlijk. Eh, daarna weten we dus welke zes bands er uiteindelijk op gaan treden. 16 april. Tijdens de grande finale van de Rob Acta Awards jaargang 2019-2020. Voor de draad ermee. De allereerste band van vanavond, jongens en meisjes, dames en heren. Het was nog wat vroeger, de zaal, stond nog niet vol, maar wat deden ze het lekker. Ik heb het over Noise! niet vies van een biertje hebben. Maar dat is het voordeel van als eerste spelen. Dat is dat je daarna lekker gewoon lekker even in het pilsje kan. Hè? Pilsje! Wat, eh, jij ook? Pilsje! Ja, nog één keer die haalt voor de rest van de zaal ook, oké? Pilsje! Ja, ga maar halen. Jij bent aan de beurt. Iedereen heeft trek. Ik zie allemaal voor die... Oh. Nou, oké, okay, laat... Haal even je Dan kunnen we, even, kunnen we, gaan we daarna met z'n allen feest vieren. Wat zei de jury? Van de Flinties trofee naar de Roep Acta Award naar wie zal het zeggen? Noise speelt een half, voor een half lege zaal vol met hun eigenzinnige postpunk. Deze jonge band heeft een eigen smoel. De duistere onrust van de frontman is een enorme kracht. Waar de andere bandleden soepel omheen bewegen. De set kan meer dynamiek gebruiken om van begin tot eind spannend te blijven. Maar Lekker gespeeld. Goede songs en tekst, al dus de jury. Over Noise. Right. De tweede band van vanavond, lieve mensen, Van Kwark. Pilsen! Begint dit een soort <laughs> traditie te worden? Of Ach, haal nou toch lekker even op. Wat zei de jury? De... Oh man, man. Heb je die documentaire van Metallica gezien? Die had er spijt van, die zanger hoor. Echt. Ten eerste, balen van de technische problemen. Super goed hoe jullie daarmee omgingen. Daardoorheen hoorden we dat jullie onwijs leuke, kleurrijke pop De songs zitten goed in elkaar met veel tempowisselingen. En de podiumpresentatie zit ook wel snor. Jullie kunnen nog iets beter op elkaar ingespeeld raken, maar dat lijkt ons een kwestie van tijd. De jury is benieuwd waar dit heen gaat. Al dus de jury over. Van shit. Ik wou net zeggen, die is onder de 18, joh. Ben je, ben je voor het eerst dronken? Brengen jullie er wel thuis of niet? Moeilijk hè, dronken zijn. Ik weet er alles van, maakt niet uit. Goed. De derde band van vanavond, The Compound. Het ouderwetse deelbier. Wat zei de jury? De compounds gaan er met gestrekt been in. Lekker. De jury houdt ervan als er extra moeite wordt gedaan. Dus wij zijn fan van de openingsvisuals en de stoelscène. Hoe verwarrend het ook werkte. Lekker doen! Er zitten goede individuele stukken in jullie muziek, maar het geheel is nog wat rommelig. Maar goede energie onderling en richting publiek. Gewoon zo doorgaan en dan komt die eenheid vanzelf. onder de jury over de compounds. <laughs> Jullie, eh, jullie weten het, hè? de compound zijn bezig met het maken van een album... en ze kunnen support gebruiken in welke vorm dan ook. Dus eh, neem contact op met de band na afloop. Eh, de voorlaatste band van vanavond alweer. Ik heb het natuurlijk over Panda Noir! Monsieur Madame. Is dat echt zo'n lul die halverwege van de bar naar het podium gewoon het halve pilsje oploopt te zuipen? Wat kan je wel? Nu onmiddellijk een nieuwe halen, hup. Goed, <laughs> geintje hoor. De jury zei... Panda Noir is kicking ass en taking names. Een goede sound, een duidelijk idee en een frontvrouw met een dijk van een stem. Top combinatie. Het vuur dat we de laatste twee nummers voelden mag wat eerder aangestoken worden. Want daar zat wat ons betreft het hoogtepunt. Daarvoor was het iets wat statisch. Maar verder klopt deze panda van kop tot staart. Dat is de jury over Panda Noir. We hebben nog één band te gaan. Nog meer dronken kinderen. Oh mijn god. Oké, oh, maak maakt niet uit. Het is jullie feestje vanavond, kan mij schelen. Stadsfeest inderdaad, juist. Niet te verwarren met Stolzijs. Ja, dan krijg je, je krijgt Heeft hij ingespuugd ook, maar het maakt jou niet uit. De jury zei... Ten eerste is de jury onder de indruk van de hoeveelheid pedalen van jullie gitarist. En je hoort het er vanaf hoor. Een sound die tot de puntjes verzorgd is. Met bijpassende visuals. De nummers hebben wel allemaal ongeveer dezelfde stijl. Eh, iets meer verschillende tempo's en grooves zou het iets spannender maken voor de neutrale luisteraar. Voor ons springt vooral het laatste nummer eruit. Meer van dat! Aldus is jullie over Solstice! Met je stolzaais. Ga weg, man. Ga je schamen. Ehm, deze, deze leuke stukjes zijn samengesteld door onze juryleden. Eh, met name Wouter Groenhart en Maarten Klaus hebben daar heel erg best voor gedaan. Geef ze een applaus! De drie andere juryleden verdienen ook zeker een applaus eh, voor hun vakkundigheid, aanwezigheid, et cetera. Jeroen Roelofsen, Joshua Baumgarten en Daan van der Leeuw. Hey. En terwijl we dit leuke feestje gewoon een beetje aan het, eh, aan het klooien zijn, is dit via twee radiostations live in de ether. Kom aan, wat je Pilsen! Het zijn namelijk natuurlijk eh, Alternative FM. Die zenden uit via Zandvoort FM op 106.9 en Haarlem 105. Onze vrienden, ze staan daar Acht in de backstage in de kelder. Ja, wel, dat is onze assistente van 105. En daarbij moet ik even vertellen dat Alternative FM dus op 2 maart een compilatie uitzendt. Tussen maandag 2 maart is dat. Tussen 9 en 11. Met ook interviews en eh, opnames van vanavond erbij. Wordt leuk. En je kunt het, als je geen tijd hebt om 106.9 dan te luisteren, altijd terugluisteren via altfm.nl. Eh, verder, verder, ja. Luister, voordat ik alle uh, bands bekend ga maken die doorgaan naar de finale... Eh, <coughs> een feest als dit, lieve mensen, kan niet worden georganiseerd zonder hulp van eh, organisaties en anderen en noem het maar op. Juist, en ik wil jullie straks vragen even een soort jazz applausje te geven. Eh, continu ga ik proberen het zo snel mogelijk doorheen te jassen. Maar ik wil allereerst onze partners, dat zijn patronaat en het slachthuis. Ja, geef die een applaus. Patronaat, barmedewerkers, techniek, de hele rimram, iedereen is hier <laughs> uit de naad op te werken. Proost. Ja, jongen, jongens, allemaal oude troep hier. Hou je het goed? Um, ehm. Hij <laughs> bek, man! Ik hou van die mensen hier, echt waar, geloof me. Je mag ze volledig uitschelden en ze blijven teruglachen. Dat is toch... Waar maak je dat nog mee tegenwoordig? Ehm, let op, daar komen de sponsoren. Jullie geven een jazzapplausje en jullie mogen ook me. Kom, kom, kom, kom. Gaat-ie, hè? gaat hij? De sponsors zijn Beveiliging op Haarlem, Jack Daniels, Jonghart Festival, Muzikaal Holland, Alphen, Café Stiels, Haarlems Bodem, 3 voor 12, tot nog 1 en 2 het Blokbord, Podium, Victorie, Staatsgemeente, Haarlem, Aanvalt en Haarlem in één adem. Ik had nog adem over, er kunnen makkelijk nog sponsoren bij. Dus bent u eh, enigszins kapitaalkrachtig, doe mee. En de Rob Acta Awards zal u altijd roemen. Eeuwige roem zal deel zijn. En dank, grote dank natuurlijk voor onze sponsoren. Dan zijn we nu toegekomen aan het bekendmaken van de bands die eh, met de prijzen om het zo maar te noemen, het Ik heb alleen maar winnaars gezien vanavond alweer. Geef die nog even allemaal een applausje. Die Vijf winnaars van vanavond. Op een podium als dit, met een crew als dit en een publiek als jullie. En eh, je kan het aan mijn stem horen. Ik raak enigszins geëmotioneerd. Ik kan van een afstand misschien de tranen in mijn ogen zien. En ook dat ik uit mijn bek stink. Kan je ruiken. Maar wacht even, daar gaat hij. We beginnen met de publieksprijs. Ehm, jullie hebben gestemd. Jullie hebben massaal gestemd. Dank daarvoor. En geloof me, de winnaar van de publieksprijs is... En mag ik even een tromperoffeltje? Juist, de winnaar van de publieksprijs van vanavond is geworden... Frambozen Gaat in je holle kies? een kleintje, een kleintje whisky. Van onze eh, sponsor Jack Daniels. Dank u, Jack Daniels. Um, let op. We hebben nog dan drie andere publieksprijswinnaars van de andere voorrondes. Eén van de bands gaat door naar de finale op 16 april. Dat is de band die gewoon de meeste stemmen uiteindelijk binnen heeft gekregen. De andere winnaars zijn van de andere voorrondes... Kendall, Minor Citizen, Operation Hurricane... en vanavond dus Verbozen Quark. Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja. Kom maar, lekker met z'n allen. Oh, lekker. Ik ben benieuwd of al die luisteraars bij de radio er nog zijn, <laughs> weet je wel. Maar... Eh, mag ik er weer even een trommelroffeltje? Want de band met de meeste stemmen, die uiteindelijk dus naar 16 april naar de finale gaat, is geworden. Kendall! Is er iemand aanwezig? Ze zijn er! God man, er zijn, er zijn die kinderen een beetje dronken, maar die gasten zijn echt <laughs> helemaal kachel! Gefeliciteerd! Is die whisky al op eh, van vorige keer? Ja, ja, ja. Heerlijk. Hé, hey, die drum, is lekker. Er mogen meer mensen met die drumroffel even lekker meedoen. Dan gaan we dan gaan we. Eh, we hebben ook runners-up. Elke week wordt er een runner-up gekozen. Voor de mensen die niet bekend zijn met het fenomeen, de eerste bezoekers. Dat betekent eigenlijk dat je tweede bent geworden. Om het zo maar te zeggen. Ja, eerste, tweede. dat is muziek, hè? Let op. Ehm, maar eh, dat je daardoor nog steeds kans maakt om in de finale te komen. Elke voorronde is er een runner-up. En uiteindelijk wordt er tussen de vier runners-up een bent uitverkoren om naar de finale te gaan. Is dat duidelijk zover? Oké. De runner-up van vanavond, van deze vierde voorronde, mag ik weer even een Framboze kwart! Eh, wie rijdt er vanavond? Ja, alright. Vele kleintjes maken toch uiteindelijk één grote. Eh, eh, gaat het nog? Ja, het is, het is net open. Hè? <coughs> Oh mijn god. Um, alle runners-up zijn geworden. Want nu gaat het erom, hè, welke van de runners-up er uiteindelijk doorgaat naar die finale. De andere voorrondes hebben we mogen kiezen tussen... Uh, zijn geworden uiteindelijk Leuna, Three Point Landing, Maine en dus vanavond Frambozen Clark. De runner-up die dus naar de finale gaat. En eh, heren, mag ik u verzoeken even dat runner-up van ze jaar dank u. De runner-up die naar de finale gaat op 16 april is geworden... Three Point Landing! Ze zijn er ook! Wat gezellig. Fijn dat jullie er zijn. Nou, je mag op het podium komen dansen, maar ik weet niet, we hebben nu geen flessen whisky meer, geloof ik. De sponsor eh, is gul, maar niet, net niet dat. <coughs> Gefeliciteerd. Tot in de finale. En jullie zien er nog lekker fris uit, dus laat die whisky nou maar even staan. Oké? Fijn. Ehm, en dan, uiteindelijk. De band die vanavond door de jury is uitgekozen om 16 april naar de finale te gaan. Ehm, ik zeg het elke keer en het is helemaal geen goed Nederlands, maar iedereen begrijpt verdomd goed wat ik zeg. Als ik zeg dat muziek helemaal geen wedstrijd is. Wel nee, appels met bananen vergelijken. Ehm, dat zei ik op acta woord. appeltje, bananen, dat zei ik op altijd. Uh, weet je, we hebben gewoon hier vijf fantastische bands mogen. En nog één keer wil ik jullie vragen. oh, bands toe te juichen! We houden van jullie, onze liefde is eeuwigdurend. Ik wil dan nu toch even allemaal de adem inhouden. Een dan haal ik diep adem. De winnaar van deze laatste voorronde en de laatste band die bekend wordt gemaakt als finalist is geworden. No! publiek. Geef nog even een applausje voor jezelf. Alle bands bedankt. Het was een hele fijne avond, dankjewel. Ik zie jullie hopelijk allemaal terug op 16 april. Ik heb het nog niet op, eh, op de websites gezien, maar Hoort zegt het voor. Kom komt met z'n allen. Het wordt weer een te gekke avond. Allemaal bedankt. De Mazzel! Dat was de vierde voorronde van deze Rob Agda Terwijl Low Eric Sound System er een eind aan gaat breiden wat betreft de zaal. De vierde voorronde is voorbij. De finalisten zijn bekend. Dat eh, zijn dus eh, te weten. En dan begin ik weer eh, bij de eerste voorronde Charlottes. Bij de tweede voorronde was het Minor Citizen. Bij de derde voorronde was het uh, en bij de vierde voorronde, dat heb je net eh, kunnen horen, is het uh, geweest. En uh, is een, ja, een instromer. Die, die, dat zal niet de eerste keer zijn dat ze de finale hebben gehaald. Tenminste, Noise wel. Maar dat een Flinties, een band uit de Flinties, de finale haalt, dat is niet de eerste keer. Want Total Seclusion heeft dat een aantal jaren geleden ook nog gedaan. Dus dat is de geschiedenis die zich een klein beetje herhaalt. Dan de publieksprijs de, de, overall publieksprijs is dus Kendolf. Die kennen we nog uit de eerste voorronde. En de beste runner-up, dat is Three Point Lening. En die was nog eh, volgens mij actief tijdens de derde voorronde. Fijn, dank je Pepe Fischer. Ik heb het net eh, allemaal eh, fijn aflopen kondigen. het is het woord, het laatste slotakkoord, geef ik aan grote vriend Leon van Es in de studio. Want die mag dan het bal afsluiten om eh, het eh, verhaal van eh, Nashville Radio, van wat er nog overblijft. ik zeg tot de volgende week met Alternative FM. Dag! Jackson. 1967. Johnny Cash en June Carter en Jackson. Ja, en ehm, misschien is het wel een keer leuk om de hele show een keer te vullen... met allemaal leuke country, Amerikanen en bluegrass duetten. We hebben in deze show aardig wat duetten eh, voorbij al horen komen. En eh, er komt er straks ook nog eentje aan. En dat is van onze maandartiest. Maar eerst gaan we nog even naar onze digitale brievenbus... via info.nl vanuit Amerika muziek van Ray Remington. Hij heeft onlangs zijn debuutalbum Texas Rose uitgebracht... en daarvan ga je luisteren naar IT tot nummer dus. Texas Rose. I'm in northwest to Butte, Montana. Open skies where I'm free to roam. scrubs. Oh, knees on this vine. Deze country en Amerikanen artiest uit Amerika. Ray Remington was dat met Texas Rose. We gaan nog één keer naar onze maandartiest. In het eerste uur hoorde je al een duet tussen Toby Keith en dochter Crystal. Maar dit wordt ook weer zo'n heel bijzonder duet. De zanger Sting, die we natuurlijk van de police kennen, bracht het in 1996 uit. En in 1997 werd het een duet dus tussen Sting en Toby Keith, die het op zijn album Dreamwalking zetten. Je gaat luisteren naar I'm So Happy I Can't Stop Crying. since she left me. She shows her face to ask me how I am. says the kids are fine. from the minds that I was worried about you I heard she had another man I wondered how you felt about it I'm so happy that I can't stop crying I'm so happy I'm laughing through my Mr. Good News, he got me Joint custody and legal separation So I'm so happy that I can't stop crying I'm laughing through my tears Laughing through my tears country uit Nederland. de Tumbleweeds uit Nederland met Sweet Memories. Ja, wat heb je nog allemaal te goed? We hebben natuurlijk nog wat lekkere bluegrass, we hebben nog Americana... en we hebben nog twee nummers van het Spotlight album The First Lady van Tammy Wynette. Maar eerst gaan we weer een stukje bluegrass voor jullie draaien. Eh, deze band maakt rootspop en bluegrass. Ze zijn in 2011 opgericht in San Francisco. Dit is Front Country en Lonesome Town. Bluegrass hier bij Nashville Country Radio. Daarvoor hoorde je al de Tumbleweeds uit Nederland. En we gaan nu weer even naar Nederland. Dat doen we met Laura Kids. Op 29 maart is er een albumrelease van deze Amsterdamse countryzangeres. Als je daar wat meer over wilt weten of je wilt er zelfs bij zijn... kijk dan gewoon even op haar Facebookpagina. Laura Kids dus. En dit is haar laatste single, 81 Chevy. door was Laura Kids met haar laatste single 81 Chevy. Je hebt nog twee nummers te goed van het Spotlight album The First Lady van Tammy Wynette. Maar heb je nu zelf een suggestie voor een Spotlight album? Mag je dat natuurlijk altijd naar ons toesturen. Ons e-mailadres is inmiddels denk ik wel bekend. Eh, heb je die nog niet voorbij horen komen, ga ik hem nog even noemen. Info at Vermeld dan in je e-mail even om welke uitvoerende het gaat, welk album en welke vier nummers je daarvan zou willen horen. We gaan er naar op zoek en dan ga je hem vast en zeker zeker in een van onze volgende shows voorbij horen komen. Maar nu dus nog twee nummers van The First Lady van Tammy Wynette. Achter elkaar Playing Around With Love en daarna Safe In These Loving Arms Of Mine. Dit is het Nashville Spotlight Album. Not too long ago you said to me I believe it's time you set me free Cause I found a woman who knows how to love me right And she don't mind if I lay out all night And you said, hallelujah This woman sure gets to you I finally found peace of mind Singing She felt like moving on. One goodbye, you were all alone. And it's funny, I could almost hear the sound when your whole world came tumbling to the ground. And I said, Hallelujah. I'm not too satisfied with the front door. Love had taken over this heart of mine. If you could only see the smile that comes across my face when I hear your footsteps at my door. When I hear you walking up to my door. you and warm you and love you cause I know that someday you'll find you're safe in these loving arms of mine. I know what men are made of cause I've been around a few They'll use you for a while and leave you cold you may cheat and run around cause you gotta have your fun. But like I told you many times before, you'll always have the key to my front door. you and warm you and love you cause I know that someday you'll find you're safe in these loving arms of mine. When you reach for me and take my hand, you make me know that you're my man, and I'll hold you and kiss you and warm you and love you, cause I know that someday you'll find. You're safe in these loving arms of mine. Safe in these loving arms of mine. safe in these loving arms of mine. Dat waren de laatste twee nummers die je hoorde van het Spotlight-album The First Lady van Tammy Wynette. Gaan we nu weer een stukje bluegrass voor jullie draaien. Sam Bush en Play By Your Own Rules. his fool. You've gotta play by your own rules. There's a thin, thin line between the rhymes and the truth. Not knowing who's in charge of either one. Visions of tomorrow always well within my view. Begging me to chase the setting sun. Take a hold of the wheel and turn it for yourself. Live like you ain't ever gonna lose silver wealth. Don't be somebody else's fool. You've got to play by your own rules. see the darkness for the rain. Steady is the path that'll lead you safely through. Don't hurry, cause you'll get there just the same. Take a hold of the wheel and turn it for yourself. Live like you ain't ever gonna lose. Choose to be the one who favors kindness over wealth. Don't be somebody else's fool gotta play by your own rules. Be a shining light. Be a helping hand. Be a giving heart. Be a patient man. else's fool. You've got to play by your own rules. Dat was Sam Bush en Play By Your Own Rules. Ja, en als je naar je zin hebt, ik zeg het al vaker, hè, dan is het altijd zo voorbij. Maar niet getreurd, volgende week zijn we uiteraard weer bij je. Maar voordat ik afscheid van je neem, ga ik nog even vertellen dat je zo nog gaat luisteren naar Americana van de bovenste beste plank. Voor mij een van mijn favoriete Americana nummers.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 for hollerin' everything had For my time, but I've been told You never come back from Copperhead Road in a big black Dodge. Bought at an auction at the Mason's chair painted on the side. Just shot a coat of primer, and looked inside. Well, him and my uncle tore that engine down. I still remember that rumbling sound. And then the sheriff came around in the middle of the night. Heard mama crying that something would not right was headed down to Knoxville with a weekly load. You can smell a whiskey burning down Copperhead Road. so deep in the bottle, he finally bottomed out. He'd spent some time alone, searching through his soul, waging war and trying to pin those demons down. Takes more than just 12 steps graduate Traveling across the ocean, nothing seems to be in motion. Eight hours of airplane flying, take it down, I feel like dying. Thousands of miles away, and no one knows a word that I say. I wish right now that I could be in Texas. Somebody please give me directions. France and Germany, they both look the same to me. Everywhere I steer my direction, criminal intent or music inspection. A few songs for every Jack and Coke. Once again, drunk before I'd hope. We tune up and right away we're playing, but all I wanna see is someone singing.